Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat. Want het is al maanden een zooitje op het vliegveld. Er zijn te weinig bagageshowers en beveiligers. En dat zorgt voor lange rijen en boze reizigers die hun vlucht missen. Een verslaggever van NH Nieuws vroeg daarom aan reizigers op de luchthaven... wat ze van het vertrek van de baas vinden. Ik denk, eh, de kapitein moet niet een zinkend schip verlaten. Eh, maar ik denk wel dat het... Maar ik denk dat het goed is dat hij vertrekt. Want hij was natuurlijk al negatief in de media beland omdat hij op vakantie was... terwijl hij hier een eh, grote zooi was. Dus ik denk dat het goed is. Ik denk dat het terecht is. Alleen, ja, er zijn natuurlijk wel meer ook politici die het ook niet allemaal zo correct gedaan hebben. En er wordt een sorry gezegd, dan is het goed. Benschop loopt niet meteen naar de vertrekhal. Hij blijft de baas van Schiphol totdat de luchthaven een opvolger heeft gevonden. De studieschuld van studenten wordt hoger en hoger. Sterker nog, de totale schuld is sinds 2015, toen het leenstelsel werd ingevoerd, zelfs verdubbeld. Mijn collega Vincent van Rijn sprak met een student die dit goed herkent. Hoe zit het met de studieschuld? Ja, die is niet zo leuk, nee. <laughs> Durf je te kijken? Uh, ja, ja, ik durf wel te kijken. Ik weet ook wel precies wat het is, maar het, ja, het is veel. Hoeveel is het? Eh, 42.000. Volgend jaar komt de basisbeurs weer terug. En dan een heel bijzondere fonds door een basisschool in Amsterdam. Een achtste groeper was afval aan het prikken voor de clean-up day. Toen ze plots iets zag liggen dat verdacht veel op een wapen leek. De meester belde gelijk de politie en na wat onderzoek bleek dat het om een Uzi mitrailleur ging. De politie heeft geen idee hoe het wapen er kwam en heeft hem onklaargemaakt. gemaakt. En dan nog het weer. Het is vandaag regenachtig. Morgen gaat de regen, over, eh, gaat de regen niet over. <laughs> dan eh, kan het ook flink gaan plensen. Het wordt ook niet warm, hooguit een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. Op de A9, Alkmaar-Amstelveen richting Alkmaar... voor knooppunt Velsen, 5 minuten oponthoud. onthoud.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 De inspectie legt zo'n 40 historische schepen voorlopig aan de ketting. Ze hebben niet de goede vergunningen. Na het ongeluk vorige maand bij Terschelling, waarbij een meisje van 12 om het leven kwam door een gebroken giek, besloot de inspectie 250 zeilschepen te controleren. En Roger Federer stopt als proftennisser. In een statement zegt hij dat de Lever Cup over anderhalve week zijn laatste toernooi is. 41-jarige Zwitser won in totaal 111 titels in zijn carrière. Het weer in de loop van de avond op steeds meer plekken droog.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 Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall. Talk that slick talk. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip I'd like to go someday you're gonna love to see us walk, Who killing them in the UK?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 I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things that fall above.